Jij gaat uh, eh, zo meteen een leuke uitzending maken en daarna ga je naar Alex in uh, eh, Noordwijkerhout. Ja, helemaal Van inderdaad het bosje Rode Rozen. Ja, en bekend van met eh, Gerard Joling en iedereen. Dus dat wordt helemaal leuk. En Jannes is er ook nog en zo, dus eh, dat gaat een gezellige boel daar worden. Heel veel plezier met Royal Air en eh, wij gaan afsluiten. Rob, het was me weer een eer om met je samen dit programma te mogen presenteren. Nou, volgende week doen we het gewoon weer hoor. En morgenmiddag tussen 12 en 2 zijn we Tussen 12 en 2 met Zandvoort op zondag. Nee, gewoon de muziekboulevard. Helemaal in het teken van Sinterklaas, de intocht in voort. We gaan hem helemaal live voor u volgen.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 waar kinderen sinds vanochtend een griepprik krijgen. Voor zover bekend verloopt de inentingscampagne tegen de Mexicaanse griep tot nu toe soepel... Op 250 plaatsen in het land zijn teams van GGD-medewerkers bezig om kinderen de griepprik te geven. Veel gemeenten zetten extra openbaar vervoer in. In het hele land worden deze week 830.000 kinderen van 6 maanden tot en met 4 jaar gevaccineerd. Daarnaast krijgen gezinsleden van baby's jonger dan 6 maanden in inenting. Over drie weken wordt alles herhaald, want dan moet iedereen de tweede griepprik halen. Burgemeester Kroon van Urk vraagt mensen om niet te speculeren over de dood van de 14-jarige jongen Dirk Post... Zijn lichaam werd vrijdag in een bos bij Orurk gevonden. Drie jongens uit het dorp zijn opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij zijn dood. In de media zijn berichten verschenen dat Dirk Post is vermoord vanwege een ruzie om een meisje. De burgemeester wil daar niet op ingaan. Hij zegt dat er in de loop van de week mededelingen komen van justitie en politie. En vraagt mensen tot die tijd terughoudend te zijn. Morgen wordt er aan het eind van de middag een stille tocht gehouden. Een overheidscampagne tegen huiselijk geweld richt zich dit jaar voor het eerst ook op de daders. Het doel is om niet alleen de slachtoffers, maar ook de daders aan te zetten tot het zoeken van hulp. De komende weken zijn onder meer radiospotjes te horen waarin plegers van huiselijk geweld aan het woord komen. Het is het derde jaar op rij dat de overheid een campagne houdt tegen huiselijk geweld. Het weer, bewolking en het regen.